Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse vicepresident is begonnen aan een tiendaagse rondreis in Zuidoost-Azië en Australië. Hij begon met een bezoek aan een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea... vlakbij de gedemilitariseerde zone langs de grens met Noord-Korea. De spanningen in de regio zijn de laatste tijd opgelopen. Zondag deed het Noord-Koreaanse leger een raketproef die overigens mislukt zou zijn. Ook stuurde de VS een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland. Turkije-rapporteur voor het Europarlement Kati Piri zegt dat de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU moeten worden opgeschort. Nu president Erdogan alle macht naar zich toetrekt. Erdogan won het referendum over de uitbreiding van zijn macht nipt met 51% van de stemmen. Piri spreekt van een trieste dag voor alle democraten in Turkije. EU-voorzitter Juncker wil het verslag van de waarnemers nog afwachten. Politie in de Amerikaanse stad Cleveland houdt een klopjacht op een man die een moord op Facebook heeft gezet. De man zegt dat hij meer mensen heeft vermoord en dreigt door te gaan tot hij gepakt wordt. De man liet live op Facebook zien hoe hij een oudere man neerschoot. Het filmpje is inmiddels verwijderd. Later beweerde de man dat hij in totaal 13 mensen heeft gedood. Deskundigen maken zich zorgen over de opmars van de tijgermug. De mug uit Zuidoost-Azië heeft zich al in veel Zuid-Europese landen gevestigd... en wordt sinds 2005 ook in Nederland gesignaleerd. De zorg is dat hij zich hier permanent vestigt. Tijgermuggen steken, maar er is ook een kleine kans dat ze tropische ziektes overbrengen. Ze komen Nederland binnen als eitjes in laagjes water in geïmporteerde autobanden. Maar ook bijvoorbeeld in caravans van toeristen die terugkomen uit Zuid-Europa. Het weer, wolkenvelden en in het zuiden nog wat regen. Vanuit het noorden steeds meer zon, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt 8 tot 11 graden en vooral aan zee waait het stevig. De komende nacht trekken er winterse buien over.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 Oh, I swear the hard way. Out there to tax, you chose me to slay. I saw what you did, uh-huh, and said nothing. But watch, clocked, and kept bluffing. And schemed to capture the skill of your rapture. Master, become the master and kick at you.